Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Reddingsdoden gevonden in het gekapseisde cruiseschip bij Italië. Dat brengt het dodental op 11. Het aantal vermisten staat op 24. De kapitein van de Costa Concordia wordt gezien als de schuldige van het ongeluk. Er is een audiofragment opgedoken waarop te horen is dat hij het schip niet als laatste heeft verlaten. Een Italiaanse consumentenorganisatie begint een rechtszaak tegen de rederij. Ze willen een schadevergoeding van tenminste 10.000 euro per passagier. De Nederlandse klavecinist en dirigent Gustav Leonard is overleden. Leonard was een van de pioniers in het uitvoeren van oude muziek op historische instrumenten. Vermaard zijn onder meer zijn uitvoeringen van de klaviermuziek en de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Leonard stond bekend als een perfectionist. Een bekende uitspraak van hem was het verschil tussen goed en voortreffelijk is klein, maar essentieel. Gustav Leonard was 83 jaar. De Europese Commissie eist dat Hongarije de nieuwe grondwet aanpast. Volgens commissievoorzitter Barroso is de Hongaarse grondwet op drie punten in strijd met de Europese regelgeving. Het gaat om de onafhankelijkheid van de Hongaarse Centrale Bank, de rechterlijke macht en de toezichthouder op de bescherming van datagegevens. De regering in Hongarije heeft een maand de tijd om de grondwet aan te passen. Doet ze dat niet, dan riskeert het land een boete of wordt de zaak voorgelegd bij het Europese Hof van Justitie. Acteur Piet Reumer is overleden. Hij is vooral bekend door zijn rol van inspecteur De Kok in de tv-serie Baantje. In het begin van zijn carrière speelde hij in de tv-serie Stiefbeen en Zoon en Het Schaap met de Vijf Poten. Voor zowel Stiefbeen, Schaap als voor Baantje kreeg Reumer de televisiering. Piet Reumer is 83 jaar geworden. Het weer zonnig en 3 tot 5 graden. Morgen bewolkt en smiddags en s avonds vanuit het westen regen. Het wordt dan iets warmer. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E de avondspits is begonnen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat 3 kilometer bij Hoogmade. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Noodorp en Zoetermeer 3. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 3 kilometer. Verderop bij het Kleinpolderplein 3. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Brielen en knooppunt Vaanplein 9. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 5 kilometer. Tot zover de verkeer.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 We fly.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 place. It starts in my toes and I crinkle my to my toes When you kiss my nose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 the music. smile, I don't know why Cause I've been Every day I love you 谢谢。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 você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?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 Ain't no angel gonna greet me It's Just you and I, my friend And my clothes don't fit me no more I walk a thousand miles just to slip this skin The night is falling, I'm blind awake I can